4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS legt sancties op aan de strijdende partijen in de Ethiopische regio Tigray. Ze doen niet genoeg om de oorlog te stoppen, zegt minister van Buitenlandse Zaken Blinken. Betrokkenen kunnen geen Amerikaans visum meer krijgen... en daarnaast worden aan Ethiopië economische en militaire sancties opgelegd. Sinds november wordt er gevochten in Tigray. Het Ethiopische leger viel de noordelijke regio binnen... omdat de regionale machthebbers in opstand waren gekomen. Ook buurland Eritrea is bij de strijd betrokken. Volgens de Verenigde Naties hebben mogelijk alle partijen oorlogsmisdaden gepleegd... zoals etnische zuiveringen en massamoorden. Na Europese leiders en de NAVO heeft ook de VS zijn verontwaardiging uitgesproken... over het onderscheppen van een Ryanair-vliegtuig door Wit-Rusland. Het toestel met aan boord journalist Roman Protasevich... werd gisteren gedwongen te landen in Minsk, waar Protasevich werd gearresteerd. De Amerikaanse minister Blinken spreekt van een schokkende actie... en eist dat de journalist onmiddellijk wordt vrijgelaten. Vanwege zijn rol bij protesten in Wit-Rusland wordt Protasevich door de autoriteiten gezien als terrorist. Hij denkt zelf dat hij de doodstraf krijgt, zei hij tegen een medepassagier. Later vandaag praten de EU-leiders over nieuwe sancties tegen Wit-Rusland. In Nijmegen hebben duizenden mensen feest gevierd vanwege de promotie van NEC naar de eredivisie. Dat gebeurde bij het Goffertstadion, waar de fans de spelersbus van NEC hadden opgewacht na de zege in Breda. Vanwege de coronaregels was een feest niet toegestaan... maar burgemeester Bruls gaf de fans de ruimte. Het is iedereen even gegund, zei hij. Op voorwaarde dat de supporters het niet te bond zouden maken... en dat ze snel weer naar huis zouden gaan. Het weer. Er trekken buien over het land. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen langduriger regenen. Minima vannacht rond 10 graden. De dag begint grijs en druilerig. Later breekt de zon door, maar in het westen kunnen dan weer felle buien ontstaan.